Maar Qatar heeft andere regels waardoor piloten veel meer uren kunnen maken. De Europese Pilotenvakbond maakt zich daar zorgen om. Het is heel vreemd dat als je in Europa een eh, maximale werktijd hebt afgesproken voor jouw Europese piloten... dat dan eh, piloten uit een derde land, in dit geval Qatar, eh, oververmoeid achter het stuur zitten... en in jouwzelfde luchtruim mogen vliegen. Dat is heel scheef en klopt niet. Qatar Airways zegt dat ze de vermoeidheidsklachten serieus nemen... maar de pilotenvakbond twijfelt eraan. Bij de grote stroomstoring in Flevoland vanmiddag werkten de noodvoorzieningen niet. Vanmiddag ontstond bij werkzaamheden brand bij een hoogspanningsstation in Lelystad. De kortsluiting duurde zo lang dat hoogspanningskabels oververhit raakten en lager boven wegen gingen hangen. De storing is voorbij, maar tot zeker morgenochtend rijden er tussen Lelystad en Dronten geen treinen. De bekladde Mercedes, die afgelopen dagen veel bekijks trok in de PC Hoofdstraat in Amsterdam... blijkt een promotiestunt te zijn van zangeres Sigourney Kay. Op de auto stond de tekst als teringleier en het was het lekker. Bleek dus allemaal voor de videoclip van haar nieuwe nummer te zijn. De verf is in de wasstraat er weer van afgespoten. En Johan uit Rotterdam is al dagen bezig met berichtjes lezen en beantwoorden. Hij deed een oproep om meer mensen te vinden die samen met hem boterhammen willen smeren... en die dan uit te delen op scholen. Daar vertelde hij eerder al over bij Hart van Nederland. We zijn boterhammen aan het smeren. Waar is dat voor? Eh, kinderen die eh, geen ontbijt en lunchpakketjes bij zich hebben op scholen. Vorig jaar begon Johan hiermee. Toen bracht hij bammetjes langs op drie scholen. Inmiddels zijn dat er al dertien. In zijn eentje wordt het allemaal wat lastig. Vandaar dat hij op zoek is naar vrijwilligers. En met succes, hij heeft 1600 berichten gekregen. Het weer. In Zeeland kan er een buitje vallen. Het koelt af naar graad of 15.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 Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu, see it. Oh baby baby. them hard. they're trying to flex. They spend all their paychecks trying to get some sex. Athletes and celebrities coming through. Don't worry, girl, I'll take care of you. <laughs> Tables are cheesy and y'all are sleazy. You're trying to get some and I'm not that easy. But you want a table in VIP? No, on the dance floor is where I wanna be. But you want a table in VIP? No, on the dance floor is where I wanna be. But you want a table in VIP? No, on the dance floor is where I wanna be. But you want a table in VIP? No, I like the dance floor where I can be me. goes our president. Tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. behind us. Maybe we can find us again. I know. Put this behind us. We can find us again. Cause I don't wanna go. I was alone. I was alone in this world. And I needed people. I know my funeral gon' be lit. Cause how I treated people. I don't wanna go. I don't wanna but nothing they could buy me made my heart whole. da da da wanna be? What you wanna be? What you wanna be? My new piece. What you wanna be? I'm tired. What you wanna be? My wifey. What you wanna be? I'm tired. What you wanna be? My lover.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 De stroomstoring in Flevoland heeft voor een bol schade gezorgd aan het spoor. Volgens spoorbeheerder ProRail is er een enorme stroomstoot door het treinsysteem in Flevoland gegaan gebeurde nadat er vanmiddag kortsluiting en brand ontstond... in een elektriciteitsstation in Lelystad, vertelt verslaggever...